Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een huis in Amsterdam is een vrouw van 80 doodgestoken. Het gebeurde vanochtend vroeg in de wijk De Baarsjes. Ze werd zwaargewond gevonden en overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Een vrouw van 21 is opgepakt. Ze kende het slachtoffer. Agenten kwamen haar tegen in het trappenhuis. Groningen staat enorm veel verkeersproblemen te wachten. De ringweg gaat daar vanavond dicht vanwege werkzaamheden. Het duurt een half jaar en de Groningers maken zich op voor veel files en ook ergernissen. Het advies is daarom om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen een oplossing, waarschuwt de directeur van het ziekenhuis UMCG. Om onze patiënten te kunnen helpen, moeten de mensen echt hier kunnen komen. Dus dat is, dat is waar wij eh, heel hard mee bezig zijn. Om te zorgen dat alle patiënten die er moeten komen en ook alle medewerkers die er moeten zijn, er ook echt kunnen zijn. Ja, afspraken van patiënten worden daarom zoveel mogelijk gepland buiten de spits. En voor ambulances en andere hulpdiensten is er een aparte rijstrook gemaakt. De voorman van anti-islambeweging Pegida zegt dat hij het gebiedsverbod gaat negeren dat hem in Arnhem is opgelegd. Hij wilde in die stad morgen een Koran verbranden, maar burgemeester Marcouch heeft hem dat verboden. Omdat dat eerder dit jaar ook al uitliep op gevechten tussen demonstranten en agenten. De voorman van Pegida zegt tegen Hart van Nederland dat hij ergens de komende dagen toch gaat opduiken in Arnhem. En een slagtand, het vel van een olifant of een ander exotische trofee. Ja, Britse jagers nemen het allemaal maar al te graag mee vanuit Afrika naar huis. De Britse overheid wil dat dat stopt. Ze vinden het niet meer van deze tijd. En daar zijn ze in Botswana niet blij mee, vertelt correspondent Alice de Gelder. De premier van Botswana zegt wit heet. Die zegt, ja, wij mogen zelf bepalen of er hier gejaagd mag worden... en wat er dan eh, met die trofeeën gebeurt. Zij willen natuurlijk dat die trofeeën wel eh, naar het buitenland eh, geëxporteerd mogen worden. Hij wil natuurlijk niet dat dat verboden wordt. Dan ja, valt ook een deel van hun businessmodel in duigen. Ja, vandaag wordt er in de Britse politiek gestemd... of er een verbod komt op die jachttrofeeën. Dan nog het weer. Veel motregen de hele dag bij een graad of 12. Morgen een mix van wolken en zon. Maar ook kans op buien met zelfs onweer en hagel.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 Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short, cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said, and the way she looked in my eyes my chest with love in she was was so hot, she's a scorpion.